te broeden. Goed, hier zijn David en Glenn. You know what? What's up with the night? David en Glenn. Lansville 2024. Don't be a slave of a man. Be a bit wild. Be a bit Because there comes a time in your life that you think, I've wasted enough time. Now I'm gonna jezelf. Hou van jezelf. Wees lief voor jezelf. Trek je geen reet aan voor wat de mensen over je zeggen of over je denken. Fuck them all! <laughs> divine long time. Prepare all these nice speeches in between the songs, but I'm not gonna do any of them. Next song's called Inner Space. Kijk. Ik denk dat ik richting... Eh, ook nog even We noemen het joyful action omdat het wel een soort lichtvoetigheid heeft, maar het, heeft ook zeg maar allerlei feiten in onze teksten. Maar het is echt, echt geweldig om uh, in zo'n project mee te mogen. Daar zijn wij het allerbeste in. Dat je zeg maar een happening. Een happening is zeg maar iets. Eigenlijk is Landwiel ook één grote happening. Maar je werkt met z'n allen naar een soort momentum toe. En dan nu hebben we hem dus net heel mooi in. Eh, تعالى أن was very proud of because it's a combination between Ruigort, snow apple, and indigenous people from Brazil, Mexico, and other parts around the world. We travel a lot as musicians, and uh, we were in Mexico, and our sister Cynthia Martinez asked us. If we wanted to um, help her sisters in Mexico because it's pretty dangerous in some areas for the women. Sometimes they get murdered for no reason. And if the mothers of the murdered women find who did it, there is no justice. And we wanted to do something to help these mothers and be there for them and be there for each other and be there for all the women and all the men and everyone in between and all stand together for a safe world. This song is called Alerta. el pecho. Soy la causa de este momento. Soy parte de este movimiento. Libertad. Soy la revolución de las avenidas. Por tu dolor se enciende mi valentía. Somos de todo el mundo y de cada esquina. Marea violeta que ahoga la Oxília de Curnan Krenak, do Brasil. Shirley Krenak. Do Brasil. Pertence ao povo indígena Krenak, do estado de Minas Gerais. From uh, Minas Gerais, that's our state. Uh, the tribe is uh, Krenak. Do bioma da Mata Atlântica. Eu não sou da Amazônia, viu? Sou da Mata é é? Atlântica. I'm not from the Amazon. I'm from Mata Atlântica. Mata is uh, wood. Cren significa cabeça. Cren is head. Nak significa terra. Nak is terra. Earth. Isto. O meu povo é o povo mais antigo do estado de Minas Gerais. My people is the oldest of Minas Gerais. E luta 24 horas por dia contra a mineração. E and sorry. <laughs> And we fight 24 hours a day for against the uh, mining. Em 2015, é, em 5 de novembro de 2015, nós tivemos um dos maiores crimes ambientais do mundo. In November 2015, we had one of the worst uh, ecological crimes ever. A companhia Vale de Mineração matou 700 quilômetros de rio de água doce. Uh, com, uh, company uh, Vale Via uh, killed 700 kilometers of the river area. E hoje o meu povo não tem nove anos que o meu povo não come mais peixe desse rio. And since nine years our people are not eating fish from this river anymore. Tem nove anos que as nossas crianças não tomam banho nesse rio. Nine years ago since our children bathed in this river. E tem nove anos que o meu povo continua de luto. And nine years since our people is uh, morning. Mas o que mais nos traz esperança But what gives us hope é de poder estar vivo. We are alive. Porque podem matar o nosso corpo, ó. They can kill your body. Mas o meu espírito continua vivo. But your spirit keeps going. Então, para que vocês possam ter entendimento sobre a vida. So you can understand a bit about life. Lembrem que seu corpo é apenas terra e água. Uh, think that your body is just earth and part of it. E o que você, ser humano, and that you as a human being vem fazendo pela nossa biodiversidade uh, whatever you do for our biodiversity. Eu Me. sou mãe, I'm mulher, a mother, a woman, ativista, activist, e sou muito empoderada na história do meu povo. And I'm very engaged in the history of my people. Eu sou uma mulher muito, mas muito forte. Eu sou. <laughs> Sorry. I am a very, very strong woman. E eu acredito na esperança da humanidade. I believe in hope for humanity. E eu tenho a força do perdão no meu coração. Eu tenho. And I have the strength of forgiveness in my heart. Porque senão eu não estaria aqui na Europa cantando para vocês because without it, I wouldn't be here in Europe singing for you. Então vamos de um pouco de alegria, porque eu gosto de bailar, eu gosto de mexer o corpo, eu gosto de agitar a força da terra. So let's be happy because I like happiness and using your body for happiness. Porque é dessa forma que nós, povos indígenas, mostramos para vocês que o planeta precisa de todos nós juntos. Because this is the way us indigenous people uh, show you that we have to do it together. Enquanto existir um indígena vivo sobre essa terra, while there's an indigenous person alive on this earth, vocês vão continuar respirando. You will keep on breathing ré? Ereré. ré. Não estou escutando. Ereré? Erré. Erré means everything that's wonderful. Então vamos agitar um pouco esse corpo aí, tirar a preguiça. Vamos embora. Levanta e vamos mexer o corpo. Vamos. É. En ehm, ja, toen hebben we elkaar ontmoet. En ze heeft een schitterende stem. En ehm, ik wou haar heel graag meenemen. En ze gaat eh, haar eigen muziek spelen. Ze gaat zichzelf aankondigen. Ehm, dit is mijn lievelingsplek. En eh, ik wil dit moment met jullie delen. Dat wij onze nieuwe muziek gaan uh, spelen vanavond. Ik geef het woord aan Ava. Goedenavond allemaal. Zo fijn om hier weer te zijn. Ehm, we gaan een nieuw liedje van mij spelen. Ik heb eh, muziek online staan en dit is nog unreleased. Dus ik vind het heel mooi om met jullie te delen. Ik heb uh, eh, super veel nieuwe muziek geschreven en ben bezig met eh, een album. En ehm, ja, ik wil eigenlijk dit nummer voor zichzelf laten spreken. It's called Rise. Enjoy. show. Only stay alive with your hands on my waist and my mind get defined, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. I flow, I go, I want it. I keep my eyes wide open. It's time for me to go there. And I leave the past, leave it needed to transfer to who I am at this moment. The shade and dark, yeah, I have grown. Why you out your moraines What's the essence of what you chase? Freedom, I go, I want to. I keep my eyes wide open. Dutch yet. um, so the next song I would like to sing is um, I Never Felt This Way. It is a song by Brian McKnight and it is about love. Um, one year ago, I fell in love um, here in Ruigoord actually. <laughs> I met my partner here. Uh, we were walking he, were, he was walking out, I was walking in. And uh, we have been together ever since. So it is like a full circle to be here and to share um, my music, to share the feeling of love with you. Yeah. The song is called Never Felt This Way. all come true. together such a nice time, you know, like you coming into my life, singing with you, being crazy with you. I, I have some memories with Lika that she's like on roller skates and that I'm on my skateboard and we're just going through the city like <laughs> it's so so fun. Okay, so this song is called um, Forever. Uh. than blind love. So just imagine that, no, we all have lovers in our life. They are like, to me, they are like trains or a ship or bicycle or what you want. And you step on it, and there is something blind about stepping on that train or bicycle or roller skates. Like us to roller skate. <laughs> it's dangerous So these that's I'm feeling. <laughs> uh, I want to thank Michael and Fiona for creating a space that uh, takes you somewhere else. Um, uh, this next song Sometimes it takes me a year to understand why I write something or what's it about. Um, so I wrote this song a year ago, and it's I know now what it's about, but I'm not gonna tell you. So you can choose for yourself what it is about. Thank you. Dus die kunnen we niet op het terras van de stal doen. Uh. Nee, dan gaat, dan gaat iedereen er tegen. Laten we het een andere keer doen, want ik heb hem eigenlijk net gedaan. En, en ik wil eigenlijk gewoon lekker niet hier zitten. Kunnen we, we kunnen gewoon lopen terwijl je het doet? Kameraden, in onze conjecturale taal geschreven zijn onze ver... Oh, de auto, auto. Zijn onze verzen vaak te zwaar met ervaring geladen? Waren wij van Europa de Chinezen? Dan was Holland de roze perzikkentuin. Onze poëzie zou dan eenvoudig zijn. Zou zijn een kopje thee met rozenbladen. Maar in Holland staat een huis. Daar wonen vrezen voor luizen, ladelichters en voor Sovjetraden. Daar wonen struisendochters en stoere zonen. Die met een kale god en het trappertaal. Terwijl de radio van de buren raast. In Zwing en zweten niet. Cellen zijn en daarna zaden. De Hollandse cultuur is vol van helen. Het leven in commissie is niet alleen een zegen, ook genade. De eigen zaken, eigen zielen zijn bordelen. Zodat de vreugde met een vreemde vrouw in bed. Des andere daags zijn kuisen verzen omgezet. Niet ruisen als het zaad, maar kraken als kostschoolse gewaden. Gij letteren dames en gij letteren heren. Gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden. Ik zeg dada van genot en van ontberen. Wanneer gij Bleek, Rimbaud of Baudelaire leest, hoort door onze en raast een heilige geest. De blote kont der kunst te kussen onder uw sonetten en balladen. Gij, gij zijt door het hoge hoog verheven en dompelt uw geest met zeven luiers in de zweetbaden en het purgatoire van nog maar net beschreven schande leven. Leiden uw handen ook aan het bijten in de nacht in uw billen aan de stoepstenen in de kille nacht. Snoepen uw lippen giftige bessen uit groene dagboekbladen. Ah, door de groene dagboekbladen vreten zich uit nijdbare meisjes, artistieke maden, zieke gebaren, slappe spermatozoïden van uw priesters en profeten. Gij geniet van deze parasieten het meest, gij en uw gestileerde neten op het beest. Het nijdbare meisjesbeest, en juist tussen de krullende venusharen. Fluister niet dat wij eten levend vuil. Reeds duizend eeuwen schreeuwen gij en wij vuil uit de nade der zekerheden. En dan, uw fluisteren verduistert niet het kwade. Noem het dronkentine, limousine, lesbienne en het kapitaal. Noem het commentaren en Jeruzalem en kadaveraal. Straks, dat zal u verneuken en verkreukelen. En dan, godverdomme, geen genade. Luisteren niet als de progressieve dat wij verouderd zijn, herkauwende de dada. Uw lauwe leuzen liggen op het water langs onze kade. Gummialen in uw elastieke artistieke dood. En nog gij neuzelt over jeugd en deugd, problemen, financiële nood. Straks zult gij stinkend in uw lauwe schoot verkrinkelen. En dan, godverdomme, geen genade. Alleen weet, vredig Nederland, ik en mijn kameraden, wij houden de muza als een paraplu in onze broeken en zoeken ons decadente lot in het record te braden. Volledig bruin te braden in de genade van zwelgen en vervloeken. Tegen uw muur zwellen wij met het rapalje tot een blaas. Een zware zak vol lachen, krampen, gillen en geraas. Uw hemel wordt door onze zwerende ervaring overladen. was Peter Baum. Hij deed. Uh, de verdediging van de 50 is van Loetse Bert. you got. fragile It's not too late to communicate. Open up, resonate, and change our thing.